7 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw doelen van islamitische staat aangevallen. Zowel in Syrië als in Irak werden panzervoertuigen van IS onder vuur genomen. Gisternacht begon Amerika met enkele Arabische bondgenoten... met het bestoken van IS-doelen in Syrië. In Irak werd IS al langer aangevallen. De Britse hulpverlener Ellen Henning, die door IS-strijders wordt vastgehouden, heeft zijn familie in Groot-Brittannië een audioboodschap gestuurd. Hennings echtgenote zegt dat haar man in de opname smeekt om in leven te blijven. Hij werd in december ontvoerd toen hij medicijnen naar een ziekenhuis in Syrië bracht. In Den Haag heeft vannacht een grote brand gewoed in een huis aan de Beeklaan. De brand brak uit op de zolder en sloeg over naar zolderverdiepingen ernaast. Rond twee uur was het vuur onder controle. Een van de bewoners heeft tegen de politie gezegd dat hij de brand heeft aangestoken. De man is aangehouden. Bij de brand in Den Haag raakte niemand gewond. Het is tijd om op te treden tegen klimaatverandering. De tijd van praten is voorbij, zei VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon aan het begin van de klimaattop in New York. President Obama zei in New York dat de Verenigde Staten en China het voortouw nemen in de strijd tegen opwarming van de aarde. De twee landen zijn de grootste uitstoters van broeikasgassen. In een restaurant aan de Mattenesserweg in Rotterdam is een man doodgeschoten. Hij werd gisteravond rond 6 uur beschoten door één of meer daders en die zijn gevlucht. Kort na de schietpartij overleed het slachtoffer. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een afrekening onder criminelen. En na een ruimtereis van 10 maanden is de Indiase sonde Mangaliaan aangekomen bij Mars. De Indiase satelliet is in een baan om de planeet gebracht. Mangaliaan gaat foto's nemen en de dampkring van Mars bestuderen. Alleen de VS, Rusland en Europa zijn er eerder in geslaagd een missie naar Mars te sturen. Het weer geleidelijk neemt vanuit het noordwesten de kans op buien toe. In het zuidoosten is het eerst nog droog met wat zon. En later klaart het in het westen weer wat op. En het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB de Randstad staan naar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht...